Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland stuurt een transportvliegtuig naar het aardbevingsgebied in Turkije. Aan boord zitten verpleegkundigen en artsen. ook zal het vliegtuig in Turkije gewonden naar andere plekken brengen. Volgens defensieminister Olongren vertrekt het toestel morgenochtend. En die hulp is hard nodig. In Turkije zijn mensen gefrustreerd dat de hulpverlening zo langzaam op gang komt... vertelt correspondent Mitra Nazar, die in Turkije is. Er zijn veel boze reacties. Mensen zeggen er, er is of geen hulp op de plek waar ik ben. Eh, de hulp is te laat gekomen. Mensen zeggen dat het leger eerder gemobiliseerd had moeten worden. Er wordt ook via sociale media nog heel veel opgeroepen om hulp. Mensen delen adressen online eh, in de hoop dat daar dan iemand naartoe kan gaan met goed gereedschap, met goede, goede materialen. Shorttracker Sinky Knecht heeft een officiële waarschuwing gekregen van schaatsbond KNSB. Dit omdat hij zijn coach heeft beledigd. Tijdens een persmoment noemde Shinky hem een zooitje ongeregeld. De schaatsbond vindt dit echt niet kunnen en geeft hem nu een tik op de vingers. Shinky heeft inmiddels sorry gezegd. Ziekenhuizen komen er samen niet uit wie de afdeling kinderhartchirurgie mag houden. Er zijn nu vier centra waar dat soort ingewikkelde hartoperaties plaatsvinden. Maar het kabinet wil dat er één of twee dichtgaan omdat er te weinig patiënten zijn. Daar kwam gedoe over, waarna de ziekenhuizen samen mochten uitmaken wie er open mocht blijven. Alleen dat is dus niet gelukt. Zorgminister Kuipers moet nu de knoop doorhakken. In Nederland is fietsen zo normaal dat je er niet bij stilstaat dat niet iedere volwassene dat kan. In Steenwijkerland in Overijssel zoeken ze fietscoaches. De bedoeling is dat die mensen helpen die, dat die, mensen helpen die nog een beetje wankelend en zigzaggend over straat gaan met hun tweewieler. En vooral mensen die hier niet geboren zijn hebben vaak nog nooit op een fiets gezeten. Deze vrouw uit Steenwijk, geboren in Eritrea, vindt het handig dat dat nu kan. Ja, ik ben blij. Zelf fietsen, kan ik even eh, eh, boodschappen doen. Met eh, kindje naar school brengen of, of ophalen. Fiets is gezond. Het weer nog. Vanmiddag veel wolken en kans op een beetje motregen. Het is 5 of 6 graden. Morgen blijft het in het zuiden en oosten eerst lang mistig. Verder is er af en toe zon en een graad of 7. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat op een paar wegen in de file. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam is het druk tussen knooppunt Oude en Maarsen. Er is ook een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Je kunt het beste rijden via de parallelbaan. En het is al wat drukker op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 In Turkije gaat het om ruim 16.000 doden en in Syrië zijn er ongeveer 3400 doden geteld. Morgen vroeg vertrekt er op verzoek van Turkije een Nederlands transportvliegtuig van Defensie naar het getroffen gebied in Turkije. Met dat toestel worden gewonden naar andere plekken in Turkije gevlogen. Het OM heeft celstraffen tot zes jaar geëist tegen vijf leden van een plofkraakbende. De Utrechtse verdachten namen volgens justitie grote risico's. Ze bliezen geldautomaten op terwijl mensen er boven of naast woonden. En ze reden met hoge snelheden van en naar Duitsland.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 talking, this talking just turns into screaming. Oh. And now it's I'm yelling over her, she yelling over me. All that that means is neither of us is listening. And what's even worse, is that we don't even remember why we're fighting.